Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie onderzoekt foto's van het schilderij van Vincent van Gogh... dat eind maart werd gestolen uit het museum Singer Laren. Bij het schilderij zijn een krant van Naderoof en een boek te zien, Meesterdief. Een Nederlandse kunstdetectieve kreeg de foto's in handen. Hij denkt dat het werk op de foto's authentiek is. In de Tweede Kamer leven nog altijd veel vragen over de risico's van vliegen in coronatijd. In een overleg met minister van Nieuwenhuizen bleek dat veel Kamerleden niet begrijpen... dat voor luchtvaartmaatschappijen andere eisen gelden dan voor OV-bedrijven. Onder meer SP, GroenLinks en ChristenUnie stelden dat het economisch belang van vliegen de doorslag heeft gegeven. Hongarije is op de vingers getikt door het Europese Hof van Justitie vanwege een wet. NGO's die geld uit het buitenland ontvangen moeten zich daar verplicht registreren. De rechter noemt de wet in strijd met het Europees recht... zoals het recht op gegevensbescherming en vrij kapitaalverkeer. Een woordvoerder van premier Orbán heeft gezegd dat Hongarije de uitspraak zal respecteren. Onder meer Amnesty International heeft verheugd gereageerd op de uitspraak van de Europese rechter. In Denemarken opent volgende week zaterdag de grenzen weer voor mensen uit de meeste EU-landen. Landen met wekelijks minder dan 20 nieuwe gevallen op 100.000 inwoners zijn vanaf dan weer welkom. En twee dagen eerder wordt bekendgemaakt welke landen dat precies zijn. Waarschijnlijk zijn het de meeste landen in het Schengengebied, inclusief het Verenigd Koninkrijk. Ook Nederlanders zouden volgens de rekenmethode weer welkom zijn in Denemarken. Het weer nog. In het zuiden ontstaan een paar nieuwe regen- en onweersbuien.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 En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle.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 And she's watching him with those eyes, and she's loving with that body. I just know it. the charade. There doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot.